Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Veendam is er twee mensen gewond geraakt. De schade aan het gebouw is enorm. De derde en vierde verdieping zijn ingestort. De oorzaak van de explosie is nog onduidelijk. Wel roken omwonenden een gaslucht. Een school in de buurt blijft vandaag dicht. Er zijn ramen gesprongen waardoor de situatie te gevaarlijk is. Chipmachinefabrikant ASML in Veldhoven deed het in het eerste kwartaal beter dan het zelf had voorzien. Het bedrijf haalde een omzet van 1,94 miljard euro. Dat is iets meer dan in het kwartaal ervoor. In januari zei ASML nog een daling van de omzet te verwachten. De winst daalde wel. Ook verf- en chemieconcern AxoNobel komt met kwartaalcijfers. De omzet steeg met 7 naar 3,7 miljard euro. De netto-winst komt uit op 240 miljoen. Het Amerikaanse bedrijf PPG wil AxoNobel overnemen, maar daar voelt AxoNobel niks voor. Met stevige cijfers hoopt het duidelijk te maken dat het op eigen benen kan staan. Een nieuwe regering moet meer aandacht geven aan de verkeersveiligheid. Dat vraagt een samenwerkingsverband van 32 organisaties, waaronder de ANWB en Veilig Verkeer Nederland. Het aantal slachtoffers neemt toe, zeggen ze. Daarom pleiten ze onder meer voor extra politiecontroles en veiligere fietspaden. En de politie heeft op de A7 een automobilist van de weg gehaald... omdat hij tijdens het rijden met een saxofoon speelde. Hij reed met 80 km per uur achter een vrachtwagen... en bespeelde de kleppen. Hij blies er niet op. De man had pas door dat de politie hem aan de kant wilde zetten... toen de agenten hun zwaailichten aanzetten. Dan het weer nog. Het blijft op de meeste plaatsen droog... en het wordt ongeveer 8 graden. Komende nacht kan het opnieuw licht gaan vriezen... Morgen droog, af en toe zon en een graad of 11.